Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Willem Hatting familieleden ontmoet en een boswandeling gemaakt. Dat twittert misdaadjournalist Peter R. de Vries. Hij ontmoet de holleder en maakte foto's van hem. Die laat hij vanavond zien in het tv-programma De Wereld Draait Door. Justitie wil nog 17 miljoen euro van Holleder... die hij met criminele activiteiten zou hebben verdiend. Oud-minister Bos vindt dat moeilijk is vast te stellen of de staat te veel heeft betaald voor ABN AMRO en Fortis... Voor de enquêtecommissie De Wit zei hij dat je net zo goed kunt vragen of er niet te weinig is betaald. De staat betaalde in 2008 een kleine 17 miljard euro. Er is discussie of die waardebepaling wel klopte. Bos legt, net als oud-bankpresident Welling de verantwoordelijkheid bij een zakenbank die de overheid adviseerde. Als het gaat vriezen, mogen uitgeprocedeerde asielzoekers tijdelijk in de opvangcentra blijven. Dat zegt minister Leers. Asielzoekers die al op straat staan kunnen bij hoge uitzondering aankloppen bij de nachtopvang. Voor andere dak- en thuislozen worden in de vier grote steden extra bedden neergezet. Volgens het KNMI gaat het vanaf zondagnacht matig vriezen. Een man van 45 uit Hilversum heeft bekend dat hij betrokken was bij de explosie van een betonblok op het strand van Rittem bij Vlissingen. Hij en een verdachte van 24 uit Zoutenlanden blijven langer vastzitten. De politie vond bij huiszoekingen in Hilversum, Zoutelanden en Diemen brisantgranaten en andere explosieven. In de klimopzaak over vastgoedfraude is oud-bestuursvoorzitter Hakstegen van het Bouwfonds vrijgesproken van deelname aan twee criminele organisaties. Daarmee vervalt een belangrijke aanklacht van het Openbaar Ministerie in de zaak. Van de elf verdachten in de fraudezaak is Hakstegen degene met de hoogste functie. Het weer, vanavond in het zuiden bewolkt en in het westen kans op een bui. Morgen in het zuidwesten buien. Smiddags droog met wat zon. Het wordt een graad of vijf. Dit was het. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 So keep on swinging, they'll keep on ringing. Promise me you'll never stop. Oh, oh, this is love. You're like a hammer to my heartstrings. You let me shimmer, a light a glimmer, a spark of what is yet to come. Oh, oh this is love. I'm tipsy from the night that was So pull me in and check my pulse Cause every time my heart beats It only beats for you I'm dizzy with this chemistry And all the things you are to me Cause every time my heart beats It only beats for you strings, so keep on swinging, but keep on ringing. Promise me you'll never stop. Oh, this is love. You're like a hammer to my heartstrings. You let me shimmer, a light, a glimmer, a spark of what is yet to my heartstrings. Promise me you'll never stop. You're like a hammer to my heartstrings. So keep Ja joh, de Ben Sanders met Heartstrings. Hamstrings? <laughs> Niet met hamstrings, Niels. Daarvoor Kevin de Graal met? Soldier. En dat ben ik weer, met? Warzone. Hey, dat is wel leuk, hè? Soldier en Warzone. Daar had ik over nagedacht. Maar goed, eh, het is vijf uur geweest. Het is alweer kort over vijf natuurlijk. En dat betekent het weekend in met Niels, Karim, Niels en Lars. Goedemiddag. En eh, vandaag een hele bomvolle uitzending natuurlijk. Het is eh, echt spitsuur bij ons. We hebben onder andere Mark Vrijswijk, Piet Paulusma, en eh, zometeen al meteen uh, Eddie Terstal, dat is een filmmaker van de film Simon. We gaan heel even luisteren naar een, eh, een nummertje. En dat is Diddy Dirty Money met Coming Home. Coming en home, zo komen we ook thuis. Maar dan met een interview. Hè? Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. so yeah. strong and eh? I'm back, I'm baby. feeling like there's nothing I can't try And if you with me, put yeah.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 Eh, jij hebt, in de tussentijd heb je een voorstelling gemaakt over de dood van Theo van Gogh. Uh, eh, mhm. zou onze luisteraars daar iets over kunnen vertellen? Eh, ja, dat was de Bali die hadden gevraagd of ik... hoe heet het? In het kader van de opening van een nieuwe zaal een stuk over de dood van Theo van Gogh wilde maken. Mhm. Mm en ook weer helemaal niet dat het hierover zou gaan trouwens. Maar oh, nee gewoon het. Dat, is een tijdje geleden. Het is een ehm, En dat heb ik toen gedaan. Er zijn drie voorstellingen eh, geweest. En dat was heel leuk om te doen. ik eh, film gewend. Mhm. En nu opeens eh, ja, heel andere, andere discipline. Dat vond ik heel spannend. Ja, want hoe is dat technisch? Qua, qua, qua andere nou, dingen? Ja, je moet heel veel repeteren natuurlijk, omdat het de plekken niet, niet, niet over kan. Mm Weet je, dat is ja. daarmee was ook zeg maar eerste voorstelling was ik ook niet zo tevreden over. De tweede en de derde we wel, want hadden we dat vaker gespeeld, weet je. Ja. Maar eh, ja, het is heel anders. Je hebt met, met eh, ja, ehm, alles moet kloppen qua mise en scène, weet je, dingetjes mm opgegeven. Dan moet de weer verdwijnen, de ander opkomen. En dat is een heel ander, eh, ja, met film kan je heel veel verdoezelen, hè, met montage en alles. Dat is wel makkelijker. Het is een hoop nadenken. Ja, het is een heel veel veel repeteren vooral. Mhm. De Oscar-nominaties zijn nu bekend. Eh, zijn er in jouw ogen nog eh, verrassingen? Eh, nou, ik heb er te weinig voor gezien, want ik heb zelf net een film afgerond. En heel vaak is het als je zelf met een, met film bezig bent, dan schiet er weinig tijd over om films te zien. Hè. Zeker als ook nog, daarnaast ook nog veel voetbal op tv is. <laughs> dat is belangrijk, hè? Um, over, over films gesproken de laatste keer dat wij eh, spraken, was je lekker veel films aan het kijken. Eh, ook onder andere New Kids en zo. Eh, ja, dat is ook leuk. Hoe gaat het daarmee? Want er is nu ook een nieuwe New Kids, hè? Ja, ja die heb ik gezien. die eerste had ik niet gezien, die tweede heb, ik, heb ik wel gezien. Die vond ik erg grappig. Ik die tweede? Lekker ja, lekker brutaal en ik had er wel van, een beetje gekkigheid. Weet je. Goed, goed begin, hè, in die film. Ja. Met, met hetzelfde setje als waar het mee eindigde de vorige keer. Ja, eh, die jongen die dan staat te klappen. Ik vond, het wel leuk bedacht allemaal. Het is origineel. Het was voor mij soms ook wel een beetje wild. Ja, maar dat is ook misschien wel de, de, de, film zelf. Dat, dat hoort bij de film, denk ik. Ja. Want eh, toevallig, het is heel toevallig, is, de, is een van de acteurs uit die film is nu hier aanwezig in de studio. Ja. Je hoort hem ook. Hallo. Hallo. Ja. Hoi. Ehm, en welke, eh, welke acteur? Nou, eh, aan het begin van de film is een heel brutaal jongetje die eigenlijk de hele New Kids begint uit te schelden. En uh, dan wordt hij doodgeschoten. Dwars door zijn oog. <laughs> Okay. Best wel brutaal natuurlijk. Eh, dat ben jij? Ja, dat ben ik, ja. Oké, maar het gaat verder goed met je nu. Ja, ik, in principe leef ik gewoon en het is allemaal goed gegaan. Dus, dat is mooi. Ja. Ehm, <laughs> hij leeft nog, ja. ja. Ehm, ik ben helemaal van mijn apropos meteen. Um, maar hoe kan het eigenlijk zijn, want over Nederlandse film gesproken, een Nederlandse film is heel erg in trek vind ik, persoonlijk. Ja, en er gaan veel mensen heen. Ja, maar, ja, maar er wordt ook heel veel gemaakt. Het ken jaren dat er bijna geen één Nederlandse film werd gemaakt en nu wordt er best wel veel gemaakt. Nou, het gaat ook, eh, met de Nederlandse filmindustrie gaat het best wel goed. Mm Hier gaan veel mensen naartoe en, en veel jeugdfilms ook vooral en bekende boeken. Het mag soms wat origineler, maar ik vind wel dat, dat het over het algemeen... Eh, goed dat er zoveel gemaakt wordt. En dat mensen ook weer gewend raken aan naar Nederlandse films te gaan. Er gaan geloof ik meer, Nederlandse, meer mensen naar Nederlandse dan naar Amerikaanse films in Nederland op dit moment. Dat, was, dat is wel eens anders geweest. Nou, wat bedoel je met origineel? Nou, weet je, het is te vaak, borduurt het vaak voort op iets, weet je. Dat is ehm, of een bekend boek, of dit, of een bekend mhm. thema uit de krant, weet je. Eigen, eigen verhalen, dat mag ook wel wat, wat meer zijn, vind ik. Daar is een beetje weinig ruimte voor. Maar dat, dat, eh, ja, dat komt ook wel weer, weet je. Gewoon die grote publiekstrekkers zijn ook een beetje de motor van de, filmwereld. Hè. Daar wordt het geld verdiend en zo. Ja, want waar is het eigenlijk begonnen? Want het is echt wel van de laatste jaren dat de Nederlandse film echt populair, is, of eh, populair aan het worden is zelfs. Ja, nou, ik denk dat ze ook een beetje publieksgericht zijn gaan denken. Ja. En eh, weet je, dus, dus dat is op zich is dat wel een gezonde... Ik vind, weet je, je moet allebei soorten films. Je moet commerciële films hebben, mm je moet ook de wat artistieke films hebben. En artistieke films die maken niet zoveel geld, maar er moet ook ruimte voor zijn. Ja, en... Soms combineren ze het een beetje. Weet, maken ze een beetje wel slimme films, maar ook wel slimme films voor een breed publiek. Weet, zoals Keken die Wand hadden ze toen en Het Leven der Anderen. Dus dat doen ze daar, doen, daar doen ze het nog even wat beter, vind ik. Dat maken ze echt die combi. Ligt het ook een beetje aan de bezuinigingen? In de film, de cultuur en... de. Eh, ja, natuurlijk. Het is wel zo dat, dat de films die wat meer risico zijn, die niet per definitie meteen heel veel mensen trekken, die zijn wat moeilijker te financieren. Mm die ook vaak heel leuk kunnen zijn. Dus dat is het ook een beetje. We hebben nu net een film gemaakt die kost maar een ton. Weet je, nou, dat, dat lijkt dan veel, maar het is heel weinig. Gewoon met, eh, ja, twee, met, met twee spelers Ja. En... Ehm, en ja, wel in, in, Barcelona, omdat de gemeente Barcelona die werkte mee, die mhm. sponsorde dat. En, maar dat was ook voor mij weer heel leuk om een keer een film te maken van, eh, ja, gewoon echt een kleine film. Dat dan een speelfilm, dat komt wel in de bioscopen. Maar het is gewoon leuk om met beperkte middelen gewoon toch proberen eh, iets, iets groots te maken. Geeft dat uitdaging? Ja. dat, dat, zo voelden we dat wel. We waren maar met vijf, zes man crew. En, en eh, dat moest ook vrij snel in twee weken. Zo. En, eh, maar het is nu wel een van mijn betere films eh, geworden, vind ik. En eh, ja, over, over de films gesproken... Zijn de budgetten groter geworden of ja, juist kleiner? Of zijn de budgetten zo veranderd dat veel grote films kunnen worden gemaakt en niet meer veel kleine films? Nee, het is, ze zijn wel kleiner geworden. Maar ik denk ook, weet je, tegenwoordig is het ook makkelijker met beamers en zo. Dat het makkelijker, ehm, nou, dat, ik denk dat we naar een situatie toe dat je veel meer, klein, meer kleine zalen krijgt. Zodat ja, vroeger bijvoorbeeld als ik toen ik film, toen ik Simon maakte bijvoorbeeld, mhm. dat is alweer acht jaar geleden. Nou, die, is, die is, zowel die succesvol was, toch ja. in 16 zalen uitgekomen. En dat zou nu met die beamers en zo, zal het wel ja, eh, in meer zalen zijn geweest. Mm -hmm. Weet je, mhm. kleinere zalen. En dat is allemaal wat makkelijker nu. Dus dat vind ik wel een goede ontwikkeling. Heeft het ook te maken met dat eh, Nederlandse series bijvoorbeeld? Je hebt, eh, laatst had je de serie over Beatrix. Eh, mhm. Maar je hebt nu ook de serie Morfrouw. Dat, de Nederlandse serie zit echt in de lift, vind ik persoonlijk. Ja, dat ik vind die, die series ook wel vrij goed over het algemeen. Ja, want bijvoorbeeld Beatrix is ook gemaakt met een, klein budget natuurlijk. Ja. En, ja, sowieso die tv-series, daar is niet zo heel veel, er moeten ze heel veel per dag draaien. Dat is een soort lopende bandwerk. Film ook wel hoor, ik bedoel, in, Nederland is ook altijd haasten. Maar die tv, ik hoor zelfs eh, af en toe dat ze gewoon iets van 10 minuten screentijd per dag draaien. Nou, dat is heel veel. Dan, kan je, dan zou je zeggen, dan kunnen ze niet heel zorgvuldig zijn, want dat is alleen mhm. maar rennen. Maar toch zien ze er vaak goed uit. En eh, eh, heeft het eigenlijk ook met de acteurs te maken? Zijn acteurs gewoon in Nederland gewoon op dit moment van een dusdanig niveau dat er zulke goede producten uit kunnen worden gehaald uit de films? Ja, ik denk dat het altijd wel was. Alleen ik denk dat die altijd, dat die er altijd wel waren. Maar dat de scripts waren gewoon altijd een beetje aanbollig. Weet je, en, het, werd er niet, het werd er niet uitgehaald? Ja, precies. Dat is nu wel meer... de, gewoon expertise is er nu gewoon meer. Want films als Doodslag, Blackout op dit moment... Ja, zijn echt on-Nederlandse films eigenlijk. Goed. Ja, die doen vast hartstikke goed. Als je toch kijkt... Uh, het is niet alleen veel mensen zeggen, maar ze krijgen ook al goede recensies en hoge cijfers en zo. Dus het... dat, eh, ja, nee, dat is wel een goede ontwikkeling. Maar is het voor jou als filmmaker ook eh, als leuker gewoon dat het goed gaat met de Nederlandse film? Is dat, ja... Nou ja, dat is iedereen's belang natuurlijk. Dat je, je hoopt elke keer als een Nederlandse film uit is, dat die goed valt. Want het is gewoon los van dat je dat, dat leuk is voor je collega's, omdat je al die mensen toe kent, is het ook gewoon voor iedereen goed. Hoe mhm. beter het gaat met Nederlandse films, is altijd jammer als er eentje gewoon... Uh, ontploft. Weet je, als eentje gewoon niet werkt. Het is altijd zonde voor de hele, voor de hele gemeenschap, zeg maar. Kun je nog even aan het eind, tot het eind van het gesprek eh, nog even kort vertellen waarover jouw nieuwe film gaat? Wat belangrijk. Eh, mijn nieuwe film, dat gaat over een jongen en een meisje. Mm -hmm. En uh, studenten. En zij werkt achter een barn. Hij is een beetje een rijke luiszoontje. En op een gegeven moment in een soort dronken gesprek hebben ze het over beroepen. En op een gegeven moment komt het beroep hoer naar voren. En dan zegt zij als grapje. Ze zegt, wat zou ik nou waard zijn voor een nachtje? En hij zegt nou het is toch niet zo'n rare vragen. Ze zegt, nee maar even gewoon als grapje moment gaat het gesprek door. Ze heeft nou 2000 euro. En dan zegt zij deal. Mhm. Dus die jongen schrikt zich dood. Die zegt, dat meen je niet serieus? Dus nou ja, ik meende het niet serieus. Maar als ik er zo over nadenk, weet je, jij hebt eh, ja, je rijke ouders. En ik moet elke dag hier in de kroeg werken. Moet de studie van betalen. Je bent geen enger. Dus, eh, dus besluiten ze een dag naar Barcelona te gaan. Want ze hebben mm een mhm. dag vrij. En daar vinden ze die afspraak toch eigenlijk wel een beetje heel erg raar. Daar zitten ze een beetje mee in hun maag. Ze willen het eigenlijk allebei liever niet meer. Ja. Ze willen het te gênant. Maar ja, ze hebben toch afgesproken. En het was wel... Uh, eh, ze absoluut niet stoer om dat, dat, dan af te zeggen. Dus daar mhm. zitten ze heel erg mee. En dat durven ze niet ook kaart te zeggen. Het is echt een, een, romantische komedie, zeg maar. Een jongen en een meisje. En wie heeft bij jou film het, script geschreven? Jijzelf? Ja, ikzelf. Jijzelf, hè? dat dacht ik al. dacht dat al aan het verhaal te horen. Uh, mogen we hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ja joh, okido. En dan eh, hopen we graag weer binnenkort weer een keertje te spreken. Oké, okay. fijn weekend. Tot ziens. Fijn weekend inderdaad. Jullie ook. Wij gaan nu luisteren naar een, een mixje. Kijk. Het is namelijk Florida met Good Hangover van Avicii, hè? Wel grappig altijd. Komt-ie. gotta work with your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit, speak it and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like I win a Manchester, that's on. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in the haystack. A Bugatti boy, plus Maybach. I got a feeling it's a rap. ASAP. Sometimes I get a good feeling. Yeah. Ga nu luisteren naar de Gym Class Heroes.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 En Jordan Florida en Affici en, noem het allemaal maar op, eh, met Good Hangover. Dat is een, eh, een mix en dat is nu heel populair. ja. Oh, je microfoon wel aan? Bedankt aan mij de eh, microfoon inderdaad ook aan. Man. Hij wilde aan, hij schreeuwde ja, helemaal. Precies. Maar, natuurlijk is er altijd wel weer bij mij in mijn hoofd een idee om het programma <laughs> leuker te maken. En waarom ik dit idee heb verzonnen weet ik ook niet. Ik zit erover na te denken om er maar mee te stoppen. Ik heb wel een roffeltje. Komt hier. Oh, wat is toch spannend hè. Spannende opbouw, spanningsopbouw. Oh. We hebben namelijk de grabbelzak. <laughs> de grabbelzak ik weet niet, ik ben debiel geweest. Ik eh, vervelde hem in de stad. En toen dacht ik, laat ik nou eigenlijk eens een grabbelzak verzinnen. Dus, nu is mijn idee. Dat we bij elke keer erin, dat ik dan ga grabbelen in de zak. Ja. En haal ik iets uit. En ik weet voor wie dat is. En dan moeten jullie raden voor wie dat is. En geef ik het ding aan wie van wie het is. En dan zeg ik daar iets bij. Omdat het kan. Oké, okay, nou okay, Dus, zal ik gaan grabbelen? Ja, ga gaan. Grabbelen. Laat ik eerst maar iets algemeens doen. Dit. Voor wie is dit denk je? Dit is dat een, is een eh, stressbal. Voor is dat? Smiley? Sowieso voor jou. Nee, die is niet voor mij. ja, sowieso. Oké, deze eentje bij voor mij. Ja, dat bedoel ik. Twee. Wacht. Oh, je hebt gewoon twee stressballen. Twee. Ah, vijf. Twee. Oh, oh je hebt er gewoon drie. Drie? Nee, ik heb geen drie. Ik heb er... Vier. Oh, je hebt er gewoon vier. Eén. Stressbal, want... Weet je waarom een stressbal? Twee. Oh. <laughs> ja, gooi maar tegen de microfoon, ja? Een stressbal, omdat deze wereld natuurlijk zo erg stressvol is. En daarom een stressbal. Ik sponsor oh. bijna Krim. Wij doen zoveel aan dingen met z'n allen met z'n allen hier, dat we denken, we moeten ook een relax momentje hebben. En daarvoor heb ik een stressbal. Stressbal? Ja. Dit is een heel algemeen ding. Maar, zullen we het nog één keer doen? Ja. Ja, doe nog één keer en dan hebben we groot nieuws. Heel groot nieuws, dames en heren. Echt dat groot je denkt van, nieuws. zo. Wij, gaan op, wij gaan, eh, hij gaat op mijn nek zitten en hebben we groot nieuws. Ja, hey. Eh, eh, ja. Groot nieuws, ja. <laughs> Oh. Oké. Okay. Nieuws leuk. Uh, ja, dat de leukste grap dat dit doen. Grabbelen, ik grabbel geen eens maar ik pak er gewoon eens uit. Dit. Een bad eend. Een bad eend. Dat ik is voor jou. Het al. Karim, als jij een bad zit. Het is voor Lars. Oh, dat Lars, kom eens naar de microfoon. Ja, deze? Ja. ja. Want ik had bedacht, noem eens even al die ene soorten op die jij mij toen hebt geleerd. Ja, dat kan jij beter doen. Ik dacht, ik heb ze jou geleerd. De eend, de kuifeend, de... De, de eend die heeft een gouden kuif. Uh, ja, ehm, er ook nee, met zo'n eh, met zo'n kroon, ja, eend inderdaad. ik wou het zeggen. eend. Maar ik dacht, jij mist nog één eend in je hele collectie. En dat was de badeend. Is de eend. Alsjeblieft. Ja, nou, dankjewel. Hey is wat een. En je hebt dan een cadeautje voor ons gekocht gewoon. Ja. Nou, dat vind ik toch wel aardig van je. Gewoon om mijn image te verbeteren. ja, nou, dat is dan nog niet helemaal... leuk is, ik, ik krijg eh, sneeuw. Nee, Niels. Ik, heb, ik, heb skischoenen, ik heb skis. Skis toch? Ja, oh, jij krijgt gewoon sneeuw in de zak. Maar ik heb geen sneeuw. Dus, ah, ja, ja, ja. Nee, ik heb wel iets... Kijk, dan gaat... Oh, dit, dit wordt een mooi bruggetje, mensen. Niels de ene Niels, die ja. altijd hier is. Ja. En niet de andere Niels die hier ik. de eerste keer is. Eh, ik dus, die ik zei. Die gaat eh, binnenkort ga je weg, Niels? Kun oh, jij ja, iets over vertellen? Hè? Jij gaat binnenkort heel even weg. Ja, ik ben eventjes vandoor. We moeten jou een paar weken missen bij de radio. Helaas. Twee maar, ja? Drie. Oké. Okay. 17 telt ook mee. En waarschijnlijk gaat er dan ook nog... Eh, in totaal vier. Ja. Oh, dat wordt zwaar. Maar, eh, ja, dan ben je er niet. En eh, dat vind ik natuurlijk heel jammer. En dus zat ik te denken, en ik heb het al aangekondigd op Facebook. Facebook, ik ben heel populair op Facebook. 400 reacties gisteravond, dames en heren, dankjewel. um, <laughs> <laughs> Waarom weet ik niet. Maar nu heb ik dus eh, een vervanging voor jou gevonden. Hey. En hij uh, Niels. En die heet ook Niels. En die heet Niels. Dat is gewoon zo toevallig. Dus het blijft gewoon het weekend in met, met Niels, en Karim. Ja. Alleen, nou, alleen is het wel een beetje een neppe Niels, want je schrijft zonder E. Ja, dat is dus het originele ervan. Je schrijft het zonder E, dus het N-I-L-S. Maar je spreekt wel uit als Niels. Gewoon niet, je zegt niet Niels. Nee. Dat, kan niet. Want het is toch ook... Kijk, ik, ik eh, geef hem een punt. Want je zegt toch ook A, B, C, of de, zeg maar als je de klinkers, dus geen klinker B, is geen klinker. Als je A, E, I, de I, dat is geen I met een E erachter, maar het is gewoon een I. Kijk, Karim, oh. jij snapt het. Ja. Nou, daar, daar komt het op neer dus. Ik, ik, ik dus eigenlijk ik heb het op de basisschool geleerd dat het een E was. Een E, ja, maar dat is de basisschool. Maar eigenlijk heb je dus gewoon uh, Niels, zeg maar. Nee, ik heet gewoon Niels. En nou weet ik ook dat ik jou nog ergens een plezier mee ga doen. Want Niels is dus de vervanger van Niels. Dat is echt leuk, daar heb ik al van nagedacht. Dus ik krijg Niels als... Uh... Nee, jij krijgt Niels als <laughs> cadeau. <laughs> Nee, dat komt zo, jouw cadeautje Niels. Oké. Jou, jou dan. Jou komt ook nog. Eh, maar ik weet ook dat jij uh, nogal klaagt over versies die ik af en toe heb van nummers. Helemaal niet, over deze ook niet gezeurd. Het is mij gelukt. En ik heb er mijn best voor gedaan. Ik had gisteren vrij, want mijn leraar staakte een rare school. Maar ze staakte en ik had mijn best gedaan. En ik heb drie uur erna lopen zoeken. Maar het is me gelukt. De rest van de week heeft hij zich ziek gemeld. Maar dat maakt niet uit. Gaat een week. Oh. Maar de rest, het is me gelukt om dit nummer zonder dames te krijgen. Nou, ik hoor hem op de achtergrond hoor. Ja, maar... Ja, ja. Hey, hey, ja, ja. Ik zei dat Voor de rest niet. Ga luisteren naar. Is goed. I say you the beggar van Miguel Tello. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? lado você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, Texas plains Fold them let him hit me baby Stay with me Luck and intuition Play the cards with spades to start And after she's been booked I'll play the one that's on her heart wel een leugen op deze regenachtige dag. Wat vertaal je dat weer mooi, Ja, dat... Uh... Dit was Danton. En daarvoor de Chris Hoordak met Pokerface. En uh, eh, Michael met IC uit de e Pega. Ja, eh, ja, ja. Ik ben niet zo goed in Spaans. Nee, dat maakt niet uit. Nee, weet ik. Ehm, maar we gaan verder met het vaste nieuwe programma onderdeel voor één dag. <laughs> Hey. de grabbelzak. Waarom is wordt het zo genoemd? Oh, grabbelen, grabbelen. Nee, jij mag het zelf doen. Uh. Ja, oh. Ga niet oh. in jouw zak grabbelen. <laughs> Dit zijn karim Niels. Oh. Kijk, dit is voor Niels. Voor de... voor mij? Oh, want als je dat aan mij geeft... Nee, als je het aan mij Ik heb nog eh. nooit... ja, ik heb laatst één sudoku gemaakt. Ik snap er geen Het is verschrikkelijk. ik kijk altijd achter Het is Japans. En dan denk ik van, nou, alleen, Japanners kunnen dat. Alleen die mensen die het gemaakt hebben, kunnen dat doen. Het is niet voor mij geschikt. Echt niet. De, antwoorden staan erbij. Dit vind ik echt... Oh, de antwoorden... Ah, dan kan ik het gewoon overschrijven natuurlijk. Dit, vind ik leuk van Sudoku. Maar Niels, kijk. Ja. Ehm, ik weet eh, dat jij graag in kranten de sudokus opzoekt. Ja, en ik weet ook dat ik een verre reis gaat maken. verre reis, verre reis. Naar nou, Oostenrijk. 14 uurtjes. 14 uur. Nou. En omdat ik weet dat jij anders gaat vervelen en ook in Oostenrijk zelf. In plaats van Zal wel hoor, denk ik, op de, in de bus. Maar ik denk, lachen, hoor. ik denk dat jij in plaats van een krantje ook, als je naar school gaat, dat je dan meer hebt aan een heel mooi, schoon en leuk Sudoku-bokje. Boekje. Boekje. Boekje. boekje. Maar ja, ik zit te denken... het is wel leuk, want je hebt er twee gegeven, dus dan kun je samen met iemand, kun je samen Sudoku Sudokus eh, maken. Ja, of eentje vlot terug, één weg en eentje eh. er terug. Maar ben je master of superieur? Ik ben het allebei. Ik ben een master superieur. Alsjeblieft. Een superieur master. Alsjeblieft. Hey, dankjewel. Uh. Alsjeblieft, Niels. Dankjewel. Zal ik maar meteen voor... Kijk, dan ga ik iedereen zijn persoonlijke cadeautje geven. Want het was bij... Ik vond, bij jou vond ik me echt moeilijk. Want wat moet ik jou geven? Ja, dat weet ik ook niet. Eh, ik vind jou echt een kleurrijk persoon. Nou, dat vind ik dan weer een... Nou, uh, Kleurpotloden? Nee. Oh. Ah. Iets veel leukers. Iets oldschools. Stiften. Ook oh, nee. nee. echt iets oldschools. Iets waar mijn moeder nog mee speelde. Wacht, ja, oh, kan je heel dubbel... Ja. <laughs> ja, ik heb niks gezegd hoor. Nee, je, maakt... je dit al? Nou, je... Het is beter als een ja, ook komt. hoe noem je dat ding? Een eh, Ruby Cube. Een Rubik's Cube. En als ik iets nog slechter kan, dan is het <laughs> Ruby Cube. Maar thanks man. Maar hij is al goed gemaakt. Ja, je, moet gewoon Oh. zorgen dat je hem niet draait. Oh, maar hij, hij, is, hij, hij is al Oh, ja, nee, hou ik hem gewoon zo. dan kom ik, dan voor, de mensen, thuis. voor de mensen die niet weten wat het is, het is dus zo'n eh, kubus met... Eh, met van die vakjes die je dan draait. En dan probeer je de kleuren bij de kleuren te houden. Oké, okay. nee, Dus ik zou niet draaien als ik jou... Eh, nee, want hij is nu toch al goed, dus ja. Ja, precies. En mezelf, ja, ik heb mezelf wel lief, dus uh, ik voor mezelf... Hartjes. Liefheersers. Ah, ah oh, Oh ja, nou echt heel... Uh, sfeervol. Hoe steek je het? in, je eigen reet? Nou, op deze manier, nou, mensen. Nou, nou, nou, nou. Ja, reet. Oh, wat zeg je nou? maar, over jou gesproken, Niels. En ja. Over die Niels en niet over die Niels. Het is voor mij veel verwarrend. Maar nee, voor ons niet, nee. <laughs> nee, joh. <laughs> Niels van de... V. Ja. Maar dat je weer crimineel. Ja, dat klopt. Oké, houden we houden het bij Niels en Niels. En hij is Niels van Den en. Dus, ehm, maar Niels... Ik ben gewoon Niels 1 en hij is Niels 2. Dus- <laughs> Niels, 2. Ja. Ehm, jouw moeder die eh, ja. organiseert... Ja, ehm, ik uh, had wat leuks verteld. nou, ik heb eigenlijk een soort oproep. Want speel jij een instrument en vind je het leuk om een instrument te spelen? Ja dan zit je natuurlijk te denken aan eh, viool, cello, bas, maar ook blazers, trompet, sax. Ehm, dan is het een hele goede tip om mee te gaan met Teens on Tour. Nou, wat is Teens on Tour? Teens on Tour is een, ehm, een reisorkest voor jongeren. Die ehm, eh, dus elke, elk jaar, dat is nu de vijfde editie ervan, mhm. komen ze vier keer bij elkaar samen, gaan, gaan met z'n allen oefenen uh, repeteren. Dat, die repetities zijn best lang. Maar dan ga je daarna ehm, naar een stad. Dus buiten, buiten Nederland. Dus mhm. we zijn eerst eh, naar Parijs geweest, toen naar Londen. En naar Venetië. Dat was echt heel gaaf. Ik ben zelf ook mee geweest. Ehm, en eh, dit jaar gaan, gaan ze naar Barcelona. Dus vind jij het leuk? Of ken jij iemand die het leuk vindt om te spelen? Geef je op. Ehm, ga dan naar www.teensontour.nl mm eh, geef je op, repeteren. En het is gewoon superleuk, gezellig. En je gaat met het vliegtuig naar Barcelona. Ja. Eh, met het hele orkest. En ga je bijvoorbeeld uh, nou, een onderdeel daarvan, van die hele reis. Dat je plug and play heet dat dan. Mhm. Nou, wat houdt het in? Ehm, je ehm, hebt met een groepje, ehm, eh, ongeveer vijf mensen. probeer je zoveel mogelijk te spelen op plekken waar het eigenlijk niet mag. En eigenlijk ook hoeveel geld je ophaalt. Dus degene die het meeste geld op heeft mhm. gehaald, die heeft dan gewonnen. Die wint. Ja. Dus stel je gaat, eh nou noem een rare locatie op. Je gaat in een concertgebouw optreden. Kan dat eigenlijk? Dat je gewoon random in een concertgebouw... Nou, je, je, kan het natuurlijk altijd proberen. Dat is natuurlijk het ding ervan. Ja. Maar ook gewoon midden in een concert. Dat lijkt me leuk. Gewoon dat je midden in een concert ja. gewoon zelf binnenkomt en dan... Ja, dus nou, vind je het leuk? Ga dan naar uh, eh, teensontour.nl. Geef je op. En eh, ik zal gewoon meegaan. Dus ja, en we laten straks laten we iets horen naar Nationaal het journaal. Dan ja. kunnen even iets leuks opzoeken en dan, eh, dan horen we dat. Ehm, en over het journaal gesproken, dat is al bijna. Nationaal hebben Piet Paulusma en Mark van Rijswijk. Mark van Rijswijk is natuurlijk onze eredivisie specialist. En ja, Piet Paulusma. Wie kent hem niet? Wat doet die jongen eigenlijk, hè? Ik ken hem niet. Waarvan is hij eigenlijk, Piet? Ja, Elfsteden toch, toch? En dan nu het weer van Morgan. Iets van dit. Dan nu het weerbericht. Dat is Piet, toch? Nee, dat is niet Piet. Dat is niet Piet. Nee, dat was niet Piet. Oh. Maar ik ken wel iemand die heel erg groen is als gras. Namelijk Silo Green. Hij heeft een nummer. Bright Lights.